In een democratische rechtsstaat hoort zulk gedrag niet thuis, vindt Amnesty. Er is grote twijfel of de pasteltekening die gisteren in Roemenië werd gevonden wel een echte Picasso is. Het zou gaan om een werk dat samen met zes andere kunstwerken in 2012 werd gestolen uit de Rotterdamse kunsthal. De oud-curator van de collectie, waar de Picasso deel van uitmaakte, zegt dat hij denkt dat het om een goede vervalsing gaat. Minister Grapperhaus prijst de aanpak van de burgemeester van Zaanstad... waar gisteren de landelijke intocht van Sinterklaas was. Het is goed geweest dat de burgemeester de fanatieke groepen... met elkaar in gesprek heeft gebracht... zei de minister van Justitie in het tv-programma WNL op zondag. Burgemeester Hamming bracht voor- en tegenstanders van Zwarte Piet... vorige week bijeen om te bespreken hoe er gedemonstreerd kon worden... zonder het kinderfeest te verstoren. In de mergelgroeven op de Sint-Pietersberg zijn 30 insectensoorten gevonden die nog niet in Nederland bekend waren. Twee soorten blijken zelfs helemaal nieuw voor de wetenschap. Ze zijn nooit eerder beschreven. Het gaat om een bocheldansvlieg en een paddenstoelmug. Dat zei een onderzoeker van het Natuurhistorisch Museum in Maastricht in Vroege Vogels. In de Ensiegroeven groeven werd eeuwenlang mergel afgegraven, maar dat stopte in de zomer. Het is nu een natuurgebied. Zo'n 90.000 mensen met psychische problemen staan op wachtlijsten voor hulp, blijkt uit onderzoek in opdracht van NOS op 3. Een lange wachtlijst betekent niet automatisch een lange wachttijd, dat verschilt per instelling. Uit het onderzoek blijkt ook dat de wachttijden voor persoonlijkheidsstoornissen en stoornissen die gerelateerd zijn aan autisme het langst zijn, soms wel acht maanden. Het weer zonnig en koud, het wordt een graad of 7.